Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Na het kano-drama op het Veluwemeer is het laatste lichaam gevonden. Gistermiddag sloeg de kano van een Duits gezin om. De ouders en de jongste dochter van vijf overleefden dat niet. Haar lichaam werd vanochtend gevonden. De politie onderzoekt hoe de kano kon omslaan. Er zijn meerdere scenario's eh, denkbaar. Een van die scenario's is dat het een ongeval is geweest, maar dat weten we dus nog niet zeker. En dat is precies waar de politiediensten onderzoek naar kunnen doen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de verkeersongevallenanalyse van de landelijke eenheid die op het water onderzoek doet. Eh, eh, in opdracht van de politie in Nederland. De oudste dochter, een meisje van zeven, werd gisteren levend uit het water gehaald. Zij ligt in het ziekenhuis. Een gigafile voor de haven van Dover in Engeland. Reizigers die de veerboot naar Frankrijk willen pakken staan al uren muurvast. Covered about a mile in three hours. Give or take. We've just played games in the car for the past three and a half hours. We haven't had no breakfast or nothing. Or, we were going to have breakfast on the ferry, so... It's going to be a long day. Volgens de havendirecteur ligt het probleem bij de Franse douane. Sinds de brexit moeten passagiers voor ze aan boord gaan door de Franse paspoortcheck. Daar zouden ze een personeelstekort hebben. En die brexit heeft ook gevolgen voor Europese festivals. Daar spelen veel minder Britse artiesten. Een anti-Brexit-organisatie heeft geturfd en zegt dat het aantal bands en artiesten dat in de Europese blokkenschema staat met de helft is gedaald. En sinds vandaag hebben alle kinderen in Nederland vrij, want ook in het zuiden is het nu vakantie. Op deze basisschool in Den Bosch telden de leerlingen echt af, vertelt de schoolbaas. Vooral met zo'n tropische hittegolf afgelopen dagen is het extra moeilijk. En dan weten ze dat de rest van Nederland al vrij is. En of ze zelf ook toe is aan vakantie? Nou, eigenlijk wel, ja. <laughs> Heb ik het weer nog. De zon komt er steeds vaker doorheen. Het is 18 tot 25 graden.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 De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten op de A5, Hoofddorp Amsterdam, voor de aansluiting met de A10. En je staat 10 minuten in de file voor de Koentunnel op de A10 vanaf Landsmeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, mensen keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? dan uit het hart en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik voor ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.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 She walks to the sea She looks straight ahead, not at him Tall and tan and young and The girl from goes walking And when she passes, he smiles But she doesn't see She just doesn't see No, she doesn't see ZFM destination unknown.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 Oekraïne en Rusland hebben samen met de Verenigde Naties... een akkoord gesloten over de export van graan uit Oekraïne. Ook Turkije heeft een rol bij de afspraken. In Istanbul is de deal zojuist gesloten. De Duitse overheid maakt 8 miljard euro vrij om te voorkomen dat een groot energiebedrijf omvalt. Het bedrijf Uniper verliest tientallen miljoenen per dag... omdat het gas dat eerst uit Rusland kwam nu vervangen moet worden door duurdere varianten. Een 17-jarig meisje dat verdacht wordt van het doodsteken van een man op een terras in Rosmalen... wordt toch vervolgd voor doodslag en mishandeling. Het OM gaat nog steeds uit van noodweer, maar wil de zaak alsnog voorleggen aan de rechtbank. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het zuidoosten wat regen. Het koelt af naar 10 tot 14 graden.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 Break it down. Break it down. Since I met this special lady, ooh yeah, I can't get her off my mind. She's one of a kind It's a special kind of thing with you je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen? Niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort. Hou me vast, ik kan je dragen tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten. Ik luister naar je elke keer. Als jij nog steeds je schaduw draagt, kom dan naast me staan. Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan. Hoe jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer, want mij.